is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In 20 kilometer van hun werk. Vier op de tien werken in hun eigen gemeente. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over woon-werkafstanden. Vooral in grensgemeenten en moeilijk bereikbare gebieden als de Waddeneilanden... werkt een groot deel van de werknemers in de eigen woonplaats. Ook in grote steden komt werken en wonen veel voor. Maar in bijna twee derde van de gemeenten moet zo'n 70 van de werknemers naar een andere gemeente. Een mensensmokkelaar heeft gisterochtend voor de kust van Jemen 120 mensen overboord gezet op de Ruwe Zee. Zeker 50 mensen zijn verdronken of worden vermist. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie kwamen de slachtoffers uit Ethiopië en Somalië en was de gemiddelde leeftijd van de slachtoffers zo'n 16 jaar. Overlevenden zeggen dat de smokkelaar de mensen van de boot afjoeg omdat hij dacht dat hij bij de kust van Jemen mensen van de overheid zag. Omwonenden van Shell Pernis hebben op een bijeenkomst flinke kritiek geuit. Eind vorige maand werd de raffinaderij van Shell stilgelegd na kortsluiting. Twee dagen later ontsnapte een kleine hoeveelheid van het uiterst giftige waterstoffluoride. De incidenten veroorzaakten volgens Shell grote onrust onder de omwonenden. Voornaamste kritiek op de bijeenkomst ging over de informatievoorziening. Zo waren er tegenstrijdige berichten over een gaswolk die uiteindelijk niet over een woonwijk bleek te drijven. Ook was er kritiek dat er geen NL-alert is verstuurd. De Shell-raffinaderij is inmiddels begonnen met opstarten. Mediabedrijf Talpa van John de Mol stopt met pogingen om de Telegraaf Mediagroep over te nemen. Het is het bedrijf niet gelukt meer dan de helft van de aandelen te bemachtigen. Talpa deed half juni een ultiem bod van 6,50 euro per aandeel. En dat was 50 cent hoger dan het bod van het Vlaamse Mediahuis. Dat er toch in slaagde de meerderheid van de aandelen te krijgen. De Mol houdt wel een strategisch belang van ruim 29 in TMG. Het weer, vannacht vrijwel overal droog met opklaringen, minimaal rond 9 graden.